Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over acht jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft gehalveerd zijn. Dat zegt Carola Schouten, de minister voor armoedebestrijding. Ze heeft een plan van 47 actiepunten opgesteld om armoede in Nederland te verminderen. Zelfs te halveren, al twijfelt ze of dat haalbaar is. Nee, ik wil daar heel realistisch in zijn. Ik denk dat dat een hele ingewikkelde opgave wordt. Maar ik wil me er niet door laten ontmoedigen ik zie het steeds als voor mijzelf een enorme aanmoediging om dit onderwerp ook. om er alles aan te doen wat ik kan. Eh, om te zorgen dat, dat kinderarmoede vermindert. De plannen zijn bijvoorbeeld het verlagen van huren. beter onderwijs over geld. en tandartsen toegankelijker maken. Veel van de 47 actiepunten zijn al eerder bekendgemaakt. Nog een tegenvaller voor het Nederlands vrouwenelftal op het EK. Het team moet het voorlopig verder doen zonder spits Viviane Minema. De aanvoerder van Oranje is positief getest op corona. Zondag testte ook al middenvelder Jackie Groene positief. En keeper van Venendaal kampt met een schouderblessure. Morgen speelt Nederland de tweede wedstrijd op het EK tegen Portugal. In New York is een Nederlander opgepakt voor een 30 jaar oude moordzaak. Het gaat om de moord op een vrouw van 25 uit een stad in Californië... die dood in haar auto werd gevonden nadat ze was gewurgd. De Nederlander werd destijds ook al verdacht, maar er was te weinig bewijs. Nu is er nieuw DNA-onderzoek gedaan. En als je nog vakantieplannen hebt voor Italië, dan moet je oppassen voor wilde zwijnen. In Genua is een vrouw op het strand gebeten door zo'n beest terwijl ze een pizza zat te eten. De hele arm bloedde en ze moest naar het ziekenhuis. Italië heeft een groot wilde zwijnenprobleem. Zo leverde rond de stad Rome al 23.000. Ze lopen gewoon over straat en door de parken. En in die parken geldt ook een picknickverbod om te zorgen dat mensen geen eten achterlaten en er nog meer komen. Het weer, het blijft lang warm vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen eerst veel bewolking, later meer zon en 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk bij de Wijkertunnel.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 En ja, dat is van een of andere groep die allerlei cd'tjes volgespeeld heeft. Ik dacht dat het Malta heette. Maar ik vond het wel toepasselijk. Summer, de zomer is echt begonnen. De vakanties staan voor de deur. En ja, dus deze uitzending staat een beetje in het teken van de zomer... Met onder andere muziek van Joe Jackson, Judith Nijland, June Christie... Pauline van Schaik, Lisa Bazange, Alice Babs, bekend natuurlijk... Jessica de Boer, Somi, Imelda May, Bert Hart. Kortom, van alles te beluisteren. En natuurlijk ook allerlei instrumentalisten. Ik zie Earl Palmer staan, Louis van Dijk, Duke Ellington... Gerald Clayton, Lucas van Marwijk. Nou, kortom, het gaat een mooie uitzending worden. En ja, omdat de zomer voor de deur staat. En ik van de week een koffer zag. Nou, niet één koffer, maar ik zag tientallen... nou, misschien wel honderden koffers op Schiphol liggen. Dus ik dacht, eh, traveling light... Dat, is, eh, dat voorkomt risico's als je met vliegtuig gaat en grote koffers meeneemt. En dat is een prachtige cd van Alexander Bates kwartet... samen met Judith Nijland. Uh, traveling Light. En even kijken welk nummer ik heb gekozen. It's nice to go traveling. It's very nice to go traveling to Paris, London and Rome. It's so, so nice to go traveling, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to come home. It's very nice to just wander the camel route to Iraq. It's so, so nice to just wander it's so much nicer, yes, it's oh so nice to wander by The Monsieurs and men and the is so sweet, but they can't compete, cause they just don't have what the models have on Madison Ave. It's very nice to be footloose with just a toothbrush and comb. It's so, so nice to be footloose, but your heart starts singing when you're homeward winging across the foam. And you know your fate is where the Empire State is. do start to quiver Traveling Light is een eh, samenwerkingsproject van eh, eh, de tenorsaxofonist Alexander Beets... en de zangeres Judith Nijland. En het onderwerp past natuurlijk goed bij deze uitzending. Lekker op vakantie gaan. Iedereen heeft er volgens eigen zeggen wel recht op natuurlijk. Maar wees voorzichtig met je bagage. Neem niet te veel mee. Dus Traveling Light. Eh... Benny Carter, ook natuurlijk een saxofonist die we allemaal wel kennen. Heeft natuurlijk ook de nodige muziek gemaakt. En ik ga even kijken wat ik van Benny Carter had klaargezet. Benny Carter. Hier heb ik hem. Summer Serenade. En dan wordt hij geholpen daarbij door eh, Kenny Drew op de piano... bassist Jesper Lundgaard en de drummer Ed Tickpin. En ja, een mooi nummertje, Summer Serenade... van de gelijknamige LP-CD. Eh, Benny Carter. Benny Carter... vertolkt door Benny Carter, Summer Serenade. Eh, ja, lekker muziekje, lekker buiten zitten, wat wil je nog meer? Ik las het weerbericht wat voor de komende dagen gaat komen... en dat, dat wordt warm, warm, warmer, begreep ik. En daar past eigenlijk maar één lied bij... en dat wordt gezongen door June Christie. Something cool. Als het te warm wordt, heb je behoefte aan iets cools. Natuurlijk. Kom ze. Something cool. I'd like to order something cool something cool I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house With so many rooms I couldn't count them all I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux Who would beg and beg to take me to the ball just a guy who stopped to buy dat was natuurlijk de onvergetelijke Mr. Aker Bilk... en de Deense pianist Bent Fabrik. En die speelde Summer Set En dat kwam allemaal van een cd'tje uit 2002, Cocktails for Two. Ja, dat past natuurlijk allemaal in de zomerse setting natuurlijk. En wat ook hierin past is een nummer van een cd van uh, Paulien van Schaik en Han van der Geijn. En we zijn toch wel met een aantal Nederlanders bezig nu. In Summer. Eh, ook aardig. Paulien van Schaik. In summer I miss you more than any other sea My heart has lost all thought of rhyme and reason. In summer, it's like winter in my heart. to get vond het toch altijd een prachtige cd van uh, Paulien van Schaik. Beetje spannende zangstem toch wel. En natuurlijk het fascinerende spel op de bos van eh, Hein van der Geijn. Eh, ja, echt een top cd hoor. Echt een, uh, kan je in de zomer en in de winter draaien zou ik bijna zeggen. de vorige keer heb ik iets gedraaid van de John Wason Strada Big Band. En dat is een aardige cd. Dat zijn de big bands. En ik ga eens even kijken of ik die kan vinden. Want ik wilde nog wel een keer wat van draaien. John Wason's de cd heet Chronicles. Een cd uit 2022. En een, nummer, een heel bekend nummer, Blues for Alice. Volgens mij is dat een, een nummer van... Ik moet even denken van wie dat ook alweer was. Eh, Blues for Alice. Dat is natuurlijk van Charlie Parker. Komt-ie. Ja, leukste is dat John Rayson Strata Big Band. En dat is een 17 17-koppige big band. Eh, in dit nummer hoor je ook eh, drie trombonisten... David Butler, Paul Burke en Tony Baker. En ja, het is vlot, vrolijk. En ja, de, hele cd is eigenlijk een, eh, een must om te beluisteren, zou ik zeggen. John Rayson Strata Big Band. Een cd'tje uit deze tijd, 2022. Eh dan kom ik bij iets, ja, is het Italiaans? Ik denk het wel. Kevin Hayes, uh, Shailia Izzy en Gregoire Marais. Across the Sea heet de cd. En ik doe het eh, nummertje James. Eh, Kevin Hayes. Komt-ie. right van Toet Stielemans, zou ik bijna zeggen. trio Louis van Dijk. En dat is een heel bekend nummer. It's a Lovely Way to Spend an Evening. En dat komt van een cd, The Summer Knows, in 2009. En volgens mij speelt Louis van Dijk hier op piano... John Engels natuurlijk op de drums en Jack Scholz op de bas. Eh, ja, blijft leuk. Wel wat uit de oude doos natuurlijk. even kijken wat ik dan achter zou draaien. Oh ja, ik weet alweer wat ik dan eh, uitgezocht had. Eh, dat is wat uh, eh, Nicola Conte. En die wordt geholpen door Lisa Bassenge. All Gone komt van een cd Other Directions 2008. without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all gone. Don't stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my death, close my mouth give me my breath. must love without you. Oh. Eh, Nicola Conte, de Italiaanse dishjockey, gitarist en producer... is natuurlijk van origine klassiek opgeleid... maar hij viel al gauw voor de zwoele klanken van de Braziliaanse jazz, samba en bossa nova. En die klanken brachten hem uiteindelijk over de gehele wereld. Hij draait in clubs in New York en, eh, nou, overal over de hele wereld bekend. Altijd wel een beetje lekkere eh, zomerse muziek natuurlijk. Dus vandaar in dit programma. Uh, daar kom ik bij een Fransman. En zijn naam is uh, Laurent Bardin. En die heeft verschillende. Het is een saxofonist, toetsenist, componist. En die heeft een, een bandje dat heet Limousine. En daar speel ik een track van een film. En eh, dat is de film De Ville. En de thème de Je nu Brasserie. brasserie. Eh, Laurent Bardin, Limousine. Ik moet hem even opzoeken. Limousine, komt-ie. Springsteen heeft verschillende cd'tjes gemaakt. En, eh, maar dit is een soundtrack eh, van De Ville. Een andere soundtrack die eigenlijk ook wel grappig is... en zeker voor jazzliefhebbers is The Fabulous Baker Boys. En daar staat een nummer op van Earl Palmer... Eh, trio, A Lullaby of Birdland, heel bekend. Palmer is natuurlijk een eh, bekende drummer geweest. En volgens mij werd de piano hier bespeeld door eh, Karin Hernandez. En veel van die muziek op deze Fabulous Baker Boys cd's... is van de Dave Crushen, natuurlijk ook een bekende jazzman. En wat heb ik dan nog klaarstaan? Oh ja, ik dacht dat ik iets van... Ik moet even kijken of ik dat meegenomen heb. Eh, Dave Brubeck. Ik denk dat ik dat niet meegenomen heb, maar dit heb ik wel meegenomen. Ja, ik weet wel weer wat ik wilde draaien. Dit is ook heel mooi, vond ik zelf. Dat, is, eh, dat past nog wel in het eerste uur. Dat is, eh, even kijken, dit is Philip Harper. Burke Works. luisterde naar Philip Harper en de eh, Massimo eh, Farao trio. En eh, die Philip Harper is een trompetist, geboren in Baltimore, opgegroeid in Atlanta... en heeft onder andere gespeeld bij de Jazz Messengers en de Mingus Big Band. En dit is een aardige cd, ik vind het lekker klinken. En ja, hier wordt er vrolijk van, zou ik bijna zeggen. En dat is ook altijd van de muziek van Papik. En daar gaan we mee, dat is de laatste die we draaien. This Happiness. I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting for this happiness to come. I've been longing for that something new to break into my life. Many days undo, I've been waiting, and I won't let it go this time. We don't see things as they are, we see them as we are. Another point of view can help you make it through. Moving forward, reaching confidence to fulfill my dreams. Getting round and let's move forward believing in myself this time, mm, in myself this time. La la la la la la. Create another you eat your feelings That are growing in your soul Oh, growing in your soul geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. En dit is natuurlijk een fantastische Papik. Wil je daar meer van zien? Kijk dan op YouTube. Er staan verschillende filmpjes van Papik. Italiaans clubje volgens mij. Zeer de moeite waard. Maar na 11 komen we weer terug met nog veel meer mooie muziek.